Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een strandtent in Scheveningen heeft een grote brand gewoed. Het pand is vrijwel helemaal verloren gegaan. De brand brak gisteravond om kwart over elf uit. Rond half twee had de brandweer het vuur onder controle. Er was niemand in de strandtent aanwezig toen de brand uitbrak. Ook raakte niemand gewond. Wat de oorzaak van de brand in Scheveningen is, is niet bekend. De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de coronablaastest. Dat meldt RTL Nieuws. Het besluit volgt na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Sommige mensen kregen na een negatieve ademtest kort daarop een PCR-test toch een positieve uitslag. De test werd sinds eind januari gebruikt op twee locaties in Amsterdam. De komende tijd zou hij ook in de rest van het land worden ingezet. Wanneer de test weer in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Het bedrijf achter de ademtest vermoedt dat de GGD hem verkeerd heeft gebruikt. De Amerikaanse Senaat heeft oud-president Trump niet veroordeeld voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. 57 van de 100 senatoren stemden voor een veroordeling, onder wie 7 republikeinen. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Dat ook het tweede impeachmentproces tegen Trump zou mislukken stond vrijwel vast... omdat de democraten in de Senaat niet genoeg steun van de republikeinen zouden krijgen. Op Schiphol is gisteravond een man aangehouden die een kapmes bij zich had. De man van 19 viel volgens de C op door zijn gedrag. Hij werd aangehouden op Schiphol Plaza, het winkelcentrum voor de douane. Op een foto die de C deelde is te zien dat het mes een lengte heeft van zo'n 30 centimeter... Waarom de man het mes bij zich droeg is niet bekend. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt vannacht tussen de min 6 en min 11 graden. De komende dag eerst zonnig, later meer bewolking, maar het blijft wel droog.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 All about my motherfucking peace, net Gandhi. op 106.9 FM just get moving the chance and go. the happy tears roll down my face. It's hard to imagine, but soon you'll be here. So bring on the light, bring on the fear.